Kees met het NOS-journaal. Het Haagse is overleden. PVV-leider Wilders bevestigt het bericht op Twitter en betuigt zijn medeleven. Vermoedelijk gaat het om zelfdoding. Gisteren plaatste Dille op Facebook een filmpje... waarin ze zei dat ze maart vorig jaar slachtoffer is geworden... van een groepsverkrachting door moslims. In het filmpje kondigde ze ook aan te stoppen met haar werk in de politiek. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft besloten haar vakantie af te breken en terug te keren naar Den Haag. Willy Dille was 53 jaar. De politie wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid snel een beslissing neemt over de opslag van illegaal vuurwerk. Nu mogen politiemensen die gevaarlijk illegaal vuurwerk in beslag nemen dat niet zelf afvoeren. En dat leidt tot onveilige situaties. Volgens de Centrale Ondernemingsraad moet er dan eerst een gespecialiseerd bedrijf langskomen en kunnen agenten in de tussentijd, in de tussentijd niets doen. De ondernemingsraad zegt dat Grapperhaus vorig jaar al maatregelen beloofde, maar dat er nog steeds niets is gebeurd. Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een flinke aardbeving met een kracht van 6,2. Er zouden gebouwen zijn ingestort en mensen zouden in paniek de straat zijn opgerend. Zondag werd Lombok getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. Het officiële dodental van die beving is opgelopen tot 227, maar er circuleren ook veel hogere cijfers. Hulpverleners zoeken in de puinhopen nog steeds naar slachtoffers. De Senaat in Argentinië heeft tegen legalisering van abortus gestemd. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden nog voor. Na een debat van 16 uur stemden 31 senatoren voor en 38 tegen. Het afbreken van de zwangerschap in Argentinië is alleen toegestaan na een verkrachting... of als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Het weer, de zon schijnt nog maar vanuit het zuiden trekken buien met onweer en zware windstoten over het land.